Om een illustratie te geven, ook eh, in dit jaar, de eerste helft van, van, het, van het jaar waarin we nu zitten... daar, daar zouden we normaliter een half miljoen fysieke bezoekers hebben. Dat kwam nu uit op ternauwernood 10.000. In totaal kregen 160.000 bedrijven coronasteun om de vaste lasten en de lonen te betalen. In Brabant zijn drie ponies doodgereden. Dat gebeurde in Oefold, vlakbij de Duitse grens. De dieren waren vlak daarvoor ontsnapt uit een weiland. Twee auto's raakten beschadigd bij de botsing. De inzittenden zijn oké. Vandaag is het kort geding van zes schakers tegen de Schaakbond. Zij doen mee met het NK en moeten daar nu elke dag hun coronapas laten zien... terwijl ze niet gevaccineerd zijn. En dus moeten ze zich elke dag laten testen en dat vinden ze oneerlijk... omdat de andere schakers in alle rust hun toernooi kunnen afwerken. En deze serie is het succesvolste Netflix-debuut ooit. Game is in de eerste 27 dagen door 111 miljoen fans gestreamd. De Koreaanse hit stond al in 90 landen bovenaan de lijst van best bekeken series. Squid Game over mensen die spelletjes moeten spelen tot de dood... pakt het Netflix debuutrecord af van Bridgerton. Dat kostuumdrama trok in de eerste vier weken in januari ruim 80 miljoen fans. Het weer. Vanochtend kan het nog een beetje regenen en het is vrij bewolkt.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 Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik aan je denk, dan lijken dromen leven zeg. En in al mijn gedachten ren ik naar je toe. Al komt de zon niet op, al valt de regen. Kan mij niet schelen als je bij me voor jouw voelen kon, dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want telkens als ik naar je kijk, trekt elke wolk spontaan weer weg.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 ZFM's antwoord. 106.9 FM. Laatste een grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt vroeger luister goed het licht was al lang rood en je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je vloot. Ik zag luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag. René Gap, zing het voor ze. heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey Donnie ouwe, zeg eens wat. ik morgen de pep een maat geef kan ik zeggen dat ik heb geleefd Het is altijd de feest waar ik ben geweest Ik ben continu op een paper chase René plankt die Mary door de week Je wil niet weten wat hij in het weekend race Smoke ontspannen een blazer Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber Rijdt daar hard, wel eens een bon gepakt Zes maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt Duik in mijn zwembad en ik schenk wat René, proost op het leven, grap Ik heb die bon gepakt gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb Ik heb de mooiste op je feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op mijn kon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Er nee.